Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS 3. Volgens de premier van Polen is zijn land sinds de Tweede Wereldoorlog... niet zo dicht bij een gewapend conflict geweest als nu. Afgelopen nacht vlogen er Russische aanvalsdrones door Polen. Vier daarvan lijken te zijn neergeschoten, onder meer door Nederlandse F-35's. Premier Tusk heeft de NAVO gevraagd om artikel 4 te activeren. En correspondent Kisia legt uit wat dat betekent. Artikel 4 houdt in dat als een land zich bedreigd voelt... dat ze dan de andere partners bij elkaar kunnen roepen voor overleg. En dat is precies wat er op dit moment aan de hand is. Om 10 uur zijn de 32 NAVO-ambassadeurs bij elkaar gekomen. Als ik eh, goed geïnformeerd ben, dan zou dit de achtste keer zijn... Eh, sinds de oprichting van de NAVO... dat op deze manier de NAVO-ambassadeurs bij elkaar komen. De Amerikaanse president Trump is te ver gegaan in zijn ruzie met een hoge pief van de Centrale Bank van de Verenigde Staten. Lisa Cook, zo heet ze, werd ontslagen omdat ze mogelijk heeft gerommeld met een hypotheekaanvraag. Dat zou zijn gebeurd voordat ze begon bij die bank. En de rechter vindt haar ontslag onterecht. Ze mag dus aanblijven, maar moet wel uitleg geven over die mogelijke fraude. Bij poppodium Tivoli Vredeburg in Utrecht is afgelopen weekend een man geweigerd... omdat hij een camerabril op had. Beveiligers zagen dat hij geen gewone zonnebril op had en spraken hem aan. De man weigerde toen de bril af te zetten en mocht daarom niet naar binnen. Eind vorige maand werd op een festival in Rotterdam een man betrapt... die met een camerabril stiekem vrouwen filmde bij de toiletten. En het WK-sprookje van Curaçao is weer een stapje dichterbij gekomen. Vannacht won Dick Advocaat met zijn ploeg met 3-2 van Bermuda. De winnende viel vlak voor tijd, was te zien bij ESPN. Jong, goed balletje. En daar, en daar is het raak. Tyrese Noslin. Zijn allereerste voor Curaçao. Ja, Curaçao staat nu tweede in de pool, waarvan alleen de winnaar naar het WK gaat. Volgende maand kan Curaçao de koppositie pakken. Maar dan moeten ze wel winnen van Jamaica. Heb ik nog het weer voor. Het is droog en zonnig. Later vanmiddag trekt het wel wat verder dicht en kan er nog een buitje vallen. Het wordt 19 tot 22 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A10, de ringweg van Amsterdam, staat nog file tussen Amsterdam, Rivierenbuurt en Durgedam. 6 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. A22 van Velsen naar Beverwijk. Daar is de weg even dicht bij de Velsertunnel door een te hoge vrachtwagen.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 I find, now I find a change mind, I'll open up the doors. many ways. My independence seems to vanish in the haze. But every now and then I feel so insecure. I know that I, I, know that I just need your light. I've never done before. days ago, I'm not so self-assured. Now I find out I've changed my mind. I'll open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being around. ja, een hele goede middag luisteraars. Weer rechtstreeks uit onze studio. Ja, en dat, eh, dat, eh, dat zong ik verleden week eigenlijk. <laughs> Help, want het ging allemaal verkeerd. En hoe we het ook deden, maar het was niet beter te krijgen. Ja, en dan gaan we even door met David Williams.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 En het is zondag 28 september van 2 tot 4 uur. Locatie, de blauwe tram. De kosten zijn 10 euro, maar daar krijg je ook wel een lekker bakje koffie of thee voor... U kunt mij eigen aanmelden bij 5740330.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 Maar altijd echt. Deze keer vertelt schrijfster Jolande Goosen over haar boek Hoede op en weer door. Waarin ze openhartig schrijft over hoop, verbinden en doorzetten. En het is maandag 29 september van 2 tot half 4. En het is de blauwe tram. De kosten zijn 2,50 inclusief koffie, thee en een koekje. Met de zandverpassen is slechts 1,80. Aanmelden bij de balie 5740330. Ja, en we gaan door met Barbara Streisand. Woman in Love. in Love. En we gaan door met de poppies. Kennen ze nog? Non, non, rien ne Zé. time krijg je ervan als je de, de hoesjes van de cd's omwisselt. Dit is natuurlijk Gloria Stefan met Here We Are. Ja, dan ga ik u nu de poppies inderdaad laten horen. Wat ik eigenlijk net al beloofd had. Hier komen ze. C'est l'histoire d'une trêve que j'avais demandé, C'est l'histoire d'un soleil que j'avais espéré, C'est l'histoire d'un amour que je croyais vivant, c'est l'histoire d'un beau jour que moi, petit enfant, je voulais très heureux pour toute la planète. Je voulais, j'espérais que la paix règne en mettant ce soir de Noël. Mais tout a continué, mais tout a continué, mais tout a continué. Non, non. je pense à l'enfant qui demande pourquoi tout le que j'avais demandé, si l'histoire d'un soleil que j'avais espéré, si l'histoire d'un amour que je croyais vivant, si l'histoire d'un beau jour que moi, petit enfant, je voulais très heureux pour toute la planète. Je voulais, j'espérais que la paix règne ce soir de Noël. Mais tout a continué, mais tout a continué, mais tout a continué. Ja, hey hey. Poëzieclub Geert Gozaard. Deze keer staat de poëzie van Geert Gozaard... pseudoniem voor Frederik Karel Gertson van 1884 tot 1958 centraal. Hij wordt gezien als de meester van het Nederlandse vers... en dichter van het verlangen. Na zijn zwijgen als dichter was hij actief als historicus... en lid van de Eerste Kamer. En het is vrijdag 26 september van 2 tot half 4. En het is ook de bibliotheek aan de grote tafel Louis Davids Carré nummer 1. De kosten zijn 2,50 euro, inclusief koffie of thee en iets lekkers. En met de zandverpas is het slechts 1,75. Ja, hartstikke mooi. We gaan door met Art Carfunkel, Bright Eyes.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 Heeft u geen eigen vervoer, maar moet u naar een afspraak gaan of boodschappen doen? De belbus staat voor u klaar en brengt u naar de supermarkt, de dokter of de fysiotherapeut... een bezoekje aan familie of vrienden of andere bestemmingen in Zandvoort. De kosten voor een enkele reis is 1,25 en 2,50 voor een retour. We nemen geen contactgeld aan. U kunt per lid pinnen of een stripkaart kopen... die de chauffeur kan afstempelen. Bel ons en reserveer voor een rit 5740330. We halen u op en brengen u weer netjes thuis. De belbus rijdt van maandag tot en met zaterdag. Er kunnen meer mensen tegelijk mee en de rollator kan ook mee. Maandag tot en met vrijdag van 9 uur tot 5 uur... en zaterdags van 9 tot 1 uur. Adel, easy to me. gaan door met de New Seekers. Back, Steal or Borrow. You know voor mantelzorgers in Zandvoort. Annette is er voor jou. Loop gerust bij haar binnen. Mantelzorger doe je uit liefde. Maar soms ook omdat het moet. Het is vaak geen keuze en zorgt voor vragen die je misschien eerder nog niet hebt gehad. En waar je met iemand over wil praten. Loop dan gerust eens binnen. Annette Hilgersum, consulent van Tandem, is dinsdag om de week, even weken van 2 uur tot 5 uur bij Puspunt in Zandvoort. Vlemingstraat 55. Kijk in de agenda voor de precieze datum. Gewoon om een praatje te maken. Als vraagbaak voor alles dat de mantelzorger te maken heeft. En vooral om mee te denken. Ook voor meer praktische vragen zoals het zoeken naar passende hulp...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 This time the girl is gonna stay. This time the is gonna stay. This time the girl is gonna stay. For more than just a day. your zone, baby. One more time. Yeah, one more. For more than just a day.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 Het digitale platform waarmee zorgverleners cliënten eenvoudig en veilig kunnen verwijzen. Huisartsen, wijkverpleegkundigen, specialisten en andere zorgprofessionals... vinden Pluspunt de dus rechtstreeks in het zorgdomein. Ze zien direct welk aanbod Pluspunt heeft, welke informatie nodig is... en kunnen de verwijzingen veilig digitaal versturen. Dit voorkomt extra telefoontjes en papierwerk. En zorgt ervoor dat inwoners sneller op de juiste plek tevoorschijn komen. Voor inwoners verandert er niets. Zij kunnen nog steeds rechtstreeks contact opnemen met Pluspunt. Maar we zorgen wel dat de aansluiting bij zorgtermijn voor een sneller vervolg.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 gelukkig is niemand perfect. En zo hoort het ook te zijn eigenlijk. Ik ga het eerste uur afsluiten met Procol Harum. Oh, a What Shade of Pale. Ik zie u gaan terug naar het nieuws en de boodschappen. Tot straks.